een Klomp met het NOS-journaal. regering en de deelstaten het eens geworden over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd na een gesprek met de deelstaat Afgesproken is dat de deelstaten 670 euro per maand per vluchteling krijgen. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw... en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Honderdduizenden migranten komen dit jaar naar Duitsland en de deelstaten dreigen dit niet aan te kunnen. Minister Koenders zegt dat hij met ontzetting heeft kennis genomen van de ramp bij de jaarlijkse bedevaart vlakbij Mekka. Volgens de minister is het offerfeest normaal gesproken een feestelijke aangelegenheid, maar heeft het nu voor velen een zwarte rand gekregen. In de stad Mina brak gisterochtend paniek uit toen mensen begonnen te dringen in een massa. 717 mensen werden doodgedrukt en er vielen meer dan 800 gewonden. Frankrijk heeft een bod uitgebracht van 80 miljoen euro op een van de twee schilderijen van Rembrandt, die ook het Rijksmuseum wil verwerven. De aankoop zou mogelijk zijn dankzij een uitzonderlijke gunst van de Franse Centrale Bank. Deze week werd bekend dat de regering en het Rijksmuseum 160 miljoen euro willen vergaren om beide schilderijen naar Nederland te halen. In de derde ronde van de KNVB-beker gaat Ajax op bezoek bij Feyenoord. De Rotterdammers bereikten afgelopen avond de derde ronde door een 3-0 overwinning in de Kuip tegen PEC Zwolle. Ook Helmond Sport is een ronde verder. Die ploeg won met 2-1 bij RKC Waalwijk. Na de gespeelde wedstrijden werd er gelood voor de derde ronde. PSV neemt dan op tegen de amateurs van Genemuiden. FC Utrecht krijgt FC Groningen op bezoek. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af naar zo'n 10 graden.